Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een explosie van een betaalautomaat op een metrostation... in de Duitse stad Halle is een man om het leven gekomen. Een machinist vond de zwaargewonde jongeman... bloedend naast de ontplofte kaartautomaat. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis... waar hij enige tijd later overleed. De politie zocht tot diep in de nacht naar sporen. Het is niet duidelijk of de man de explosie zelf heeft veroorzaakt. In Duitsland worden regelmatig kaartautomaten opgeblazen. Twee Venezolanen zijn om het leven gekomen tijdens een poging om met een bootje Aruba te bereiken. Eén slachtoffer werd uit zee gehaald, de ander lag aan land niet ver van het gestrande bootje. Het is nog onduidelijk waaraan ze zijn overleden. Tijdens een daaropvolgende zoekactie heeft de politie vier andere Venezolanen aangehouden. Wat hun relatie met de mannen is, is nog onduidelijk. Mogelijk was er een overdracht van goederen. In Venezuela is er een groot gebrek aan voedsel en medicijnen. Premier Evelien Wever-Kroes maakt zich zorgen over de toestroom van vluchtelingen. Aruba heeft 110.000 inwoners en naar schatting 5.000 illegalen. Bij rellen tussen moslims en christenen in Nigeria zijn 55 mensen om het leven gekomen. De politie heeft 22 mensen aangehouden, meldt de BBC. Donderdag brak er geweld uit tussen de twee bevolkingsgroepen... als gevolg van een ruzie op een markt in de staat Kaduna... in het noorden van Nigeria. Daarna zouden christelijke jongeren wraakacties hebben uitgevoerd... op de moslimgemeenschap door huizen in brand te steken. De gouverneur van Kaduna heeft de avondklok ingesteld... om nieuwe rellen te voorkomen. In Nigeria zijn regelmatige uitbraken van sectarisch geweld. En dan het weer. Vandaag is het in het zuiden eh, meest zonnig.